van 3 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. De politie heeft vijf mensen gearresteerd in verband met een liquidatie in oktober in Amsterdam. Een man van 31 werd toen in een parkeergarage doodgeschoten. Zijn vriendin en tweejarige dochter zaten bij hem in de auto. De vrouw raakte zwaar gewond, de peuter bleef ongedeerd. De politie gaat ervan uit dat de daders zich hebben vergist... en dat de man niet het doelwit was van de aanslag. Het slachtoffer werkte als dj en was bekend in het Amsterdamse uitgaansleven. In Japan gaan twee kernreactors die vorig jaar door de rechter zijn stilgelegd weer open. Een hogere rechter heeft de sluiting teruggedraaid. De twee reactors in Takahama werden net als tientallen andere in 2011 gesloten na de kernramp in Fukushima. Omdat die maatregel veel geld kostte, werden de kernreactors geleidelijk weer heropend. Het leidde tot veel verzet van omwonenden en in Takahama wisten ze de heropening aanvankelijk tegen te houden. Maar een hogere rechter in Japan heeft nu alsnog toestemming gegeven. De spionageactiviteiten van de Turkse geheime diensten in het buitenland gaan verder dan gedacht. Blijkt uit onderzoek van onder meer de ARD en de Süddeutsche Zeitung. De dienst MIT heeft lijsten met namen van honderden vermeende Gulen-aanhangers en organisaties. Er zitten ook adressen, telefoonnummers en heimelijk genomen foto's bij. De Duitse inlichtingendiensten maken zich zorgen over de gevolgen van de spionage... en hebben de mensen die op de lijst staan gewaarschuwd. Tientallen meisjes in Zeeland hebben het verkeerde vaccin gekregen bij een groepsvaccinatie. De tieners kwamen voor een prik tegen het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, maar kregen het vaccin tegen difterie, tetanus en polio. Het kwam door een foutje van de GGD, het is niet gevaarlijk voor de meisjes, laat de dienst weten. Het weer, het is zonnig, geleidelijk komt er vanuit het zuiden meer bewolking... en aan het eind van de middag en in de avond kan daar een bui vallen. Het is 14 graden op de Wadden tot ruim 20 in het zuidoosten. Morgen is vrij bewolkt, en valt er soms een bui. In het zuiden kan de zon doorbreken. Het wordt iets minder zacht, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Show.